Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl.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 Zoals elke week, behalve als ik andere verplichtingen heb in Utrecht bijvoorbeeld, dan kom ik niet. Net zoals vorige week, fuck it. Deze week ben ik er weer wel en ehm, nou ik heb een, een heel ongestructureerd programma zoals elke week. Ik heb twee dingen. Om half elf is het cumu tijd en eh, nou ja, na de eerste plaat op 9 eh, uur, dan draai ik daarna de Moerdijk FM single van de week. Dus dat doe ik nu ook weer. Dit is eh, Chef Special en Airplane. song all day long on the radio, and I ain't saying yo. Play no chef on the radio, cause yo, I hope that's what y'all waiting on. With the whole damn CD sailors gone, we got labels waiting to rape us all. Ain't it so? It's the radio's gotta save us all, man. And I ain't gonna break your ball if you hit that goal with a fake ass song on the radio. I just hate it all. Don't take me high, don't take me low, don't make me feel like flying. No, it don't make me warm, it don't make me cold, don't bring me nothing. First of all, shit y'all spin, I heard it all, man me the same Don't get me started on them DJs of these days. Walking to the club with a briefcase full of cheap tapes. Thinking 80 shit, give me a break. Full of teenagers, easy fakers. Those stuck up in the magazine pages. Those who don't know what they need saying. Let's go where the TV takes us. Among those, some show, they got some flow. We got newcomers, long goners, John Doe's, coke heads with long toes. Pirates screaming, cats are stealing. I know how that may sound a scene, but I'll be the chef with my own ingredient. Seasick man and don't eat it. On the radio, get a radio. Play me that shit ain't my own. On the radio, get a radio. Oh no, don't wake me no. On the radio, get a radio. Play me that shit ain't my own. On the radio, get a radio. What do they pay you for? Not much at play, no music. Try to change it. What your friends say, I do it. Can't blame ya. So much at play, no music. Try to change it. What your friends say, I do it doing it all. Even better, how does what ruin it all? What to do? Shit, who to call? Is it you? Quick, what's the clue at all? Trying to get a little bit information, turn it to a little bit inspiration. Shit, I'm facing, it's amazing. I miss the days that I spent like crazy. Oh, the radio, yeah, the radio. Play me that same old shit. On the radio, yeah, the radio. Play me that same Keizerrijk. Moerdijk FM. Fire. In de volle, volledige 5 minuten versie. Want ik ken mensen die heel erg kwaad worden van uh, bepaalde radiostations. Die dan liever hebben dat, eh, die hebben een kortere versie. En die draaien ze dan, die duurt 3,5 minuten. Dat is ook lang genoeg geloof ik. Maar eh, nou ja, Arcade Fire. En nou ja, het is natuurlijk wel een heel mooi nummer. En wie ben ik om dat dan niet volledig te draaien. En, maar het is wel heel sentimenteel. Dus het wordt weer tijd voor flinke gitaren. <laughs> Dit zijn de Foo Fighters, All My Life. for something, something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. En daarvoor Foo Fighters All My Life. En heb je eh, commentaar op eh, het programma? Dat kan natuurlijk. Hè? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je iets te bitch hebt over wat ik allemaal aan het oude hoeren ben. Of welke muziek ik draai. Nou, dat kan. Je kan eh, commentaar leveren. je kan het liefst via Twitter. Dat is Keizerrijk. Keizerrijk schrijf je met E lange I Z. Of kort j JZ. Wat jij wil. Want dat is hetzelfde. <laughs> Goeie grap, hè? Ja, dank je. En ehm, nou, <laughs> je kan ook mailen. Dat is studio.moedijkfm.nl En je, je, kent mij vooral van, van de nieuwe muziek en van de rock en roll, Maar ik heb hier al de hele week zin in. En het is eigenlijk toch wel gewoon een heel vet nummer. Het is Sir Duke van Stevie Wonder. Music is a world within itself. With a language we all understand. With an equal opera, too naughty for art to sing. have Well, just because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away, Dr. A, when the people start to move. With a voice like Alice ringing out. There's no Rijk. en Hypnotize You. En het is weer eens een nummer over neuken, want het is toch zaterdagavond en het is keizerrijk. En eh, op een of andere manier gaan heel vaak nummers over neuken bij mij. Ik weet niet wat het is. Ik vind het ook gewoon leuk om neuken te zeggen op de radio, hoor je <laughs> ik zie hier zo trouwens nogal twee in mijn, mijn, playlist van nummers die over seks gaan. Goed. Dit is uh, eh, Hardfire en Hard Beat. En eh, nou ja, ik weet niet, beat is ook een ander woord voor aftrekken, maar misschien is dat een beetje vergezocht. the city, ah yeah, straight out of nowhere, like a fist, can't resist you, oh no, I tell you something, you know I love ya, just wanna touch ya, stand up, knock me right. we're not together Heartbeat and so fast as you tear my shirt off This girl I saw around town, well now she's going down Stuck on a losing streak, I think you've turned it around Oh yeah, girl you've got something I like Read all about it, have you heard the latest? Boy in a band, they finally would act just But they came up from the street No time to hesitate We got a bunch of ways Can you feel it? Rocking the city Ah yeah Straight out of nowhere Nest Like a fist Can't resist you Oh no I will tell you something You know I love ya I just wanna touch ya Stand up so hard to beat, hard to beat. Drive me crazy, my beautiful baby. Let's spend the whole day right here together. You know I love ya, just wanna touch ya. Stand up, knock me right off. makes me feel seasick. I oh, want a skill to have, I oh, want a skill to have so many skills that make her distinctive. But they're not mine to have, no, they're not mine. Whenever she looks, I read the nearest paper. Though I don't care about the soaps, no, I don't care about the soaps. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode. If this is a rom-com, kill a director. in the dark. Don't talk to girls, they'll break your heart. And this is my head and this is my spout. but they work together, they can't figure anything out. So with the angst of a teenage band, here's another song about a gender I'll never understand. Here's another song about a gender I'll never understand. is eh, zeker geen Bridget Jones. Weet je wat het wel is? Keizerrijk. Het is keizerrijk. En ik ben koeter Keizer. En ik ben er nog tot 11 uur, mensen. Ja. En eh, ik heb vette muziek. Dat is wat ik altijd zeg. En dat is ook waar, want het is Jamiroquai en White Knuckle Ride. Dat is best wel een kopje vette muziek als je, als je het mij vraagt. En als ik het jou vraag, moet je maar gewoon reageren ook. Keizerrijk op Twitter. je moet eh, drie deuren beneden zijn. Dat is Free eh, Doors Down en Kryptonite. En uh, daarvoor dus Jamiroquai en White Knuckle Ride. volgende wat ik voor je ga draaien zag ik op Lowlands. En het was eigenlijk iets wat ik eigenlijk niet kende, maar alleen van horen zeggen... Ehm, nou ja, kende. Van horen zeggen kende. Goed, ehm, die, dat is The National dan ben ik meegegaan met een, met een vriend van mij, ging ik daarheen. nou, ik vond het eigenlijk best wel vet. En die gasten die hebben dus een nieuwe single. En uh, nou, dat wil ik dan draaien. Maar ik ga niet het hele concert draaien. Want ik werd echt helemaal gek van die zanger. Die man die, die stond zich te misdragen op het podium. Hij stond zich aan te stellen en eh, het was moeilijk te doen. En volgens mij waren zijn bandleden het ook op een gegeven moment wat beu. nou, het was echt... Ehm, ja, iedereen die de National was gezien, het was een... Die weet wat ik bedoel. Ik ben een beetje vaag, merk ik. Um, nou ja, hij stond gewoon ja, zich aan te stellen. Hij stond zich druk te maken over dingen, over over het podium heen te lopen. En uh, nou ja, het, was, het was heel bizar om te zien, maar wel een hele goede band. Dus uh, daarom draai ik het gewoon. Het is wel heel erg vet. Uh, dus The National in Conversation 16. I think the kids on trouble. Do not know what all the trouble for. Give them eyes for their fevers. You're the only thing I ever want anymore. live on coffee and flowers. Try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. Tell you miserable things after you are asleep. Now we'll leave the silver city, cause all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver city, cause all the silver girls Everything means everything. It's a Hollywood summer. You never believe the shitty thoughts I think. Meet our friends out for dinner. When I said what I said, I didn't mean anything. We belong in a movie. Try to hold it together till our friends are gone women have found some do not wanna disappoint anyone. Now we'll leave the silver cities all the silver girls. Give us black dreams. Leave the silver city to all the silver girls. Everything means everything. I was I'd eat your breath. I was afraid I'd eat your You waited since lunch. It all comes to once. Sit on the park all questions. while the horses in taxis in the winter? look up at the buildings Imagine who might live there Imagining you offer to fall upon the sink there You waited since lunch It all comes at once Vampire Weekend en White Sky. En als je daar niet vrolijk voor wordt, dan moet je wel echt ontzettend veel zand in je vagijn hebben. Want ik kan me niet voorstellen dat niemand dat leuk vindt. Goed, het is alweer bijna 10 uur. Het, is, eh, het eerste uur is alweer voorbij. Het tering, wat gaat toch elke keer? Ik zeg het elke keer volgens mij, maar het is zo snel gaat het elke keer. En eh, nou ja, goed, ik vind het leuk. Ik hoop jij ook. Uh, daarvoor trouwens, voor Vampire Weekend, voordat ik vragen krijg, ik moet wel alles netjes afkondigen, is het Justice en DNC. Ik zie je na tienen. My life is like a video game, my main thing when I'm in the zone. One player, one life in the mark, I'm with a dog. Go ninja, go! No fucking it out, I'm cutting down anyone I'm path, Trying to fuck up my game with razor sharp political throw stars. Shit, my flow's on horse. Style, wild, out of control, ninja scoop, the roof. Style, rough rounds with tough times, met book all course. Scowl, till I hit triple seven at the 8 p.m. Straight famine feast when you're living on the razor edge. Stay sharp, sharp, rolling with the SOS. High energy, you never seen death so fresh. On uh, when we mark, check hard, death flows flex. Yo, we off the must stuck, not fucking the press. We not like the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zep flow. I'm hard to miss, you're going to this, you're going to that, you fucking who said so. I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I, I, I, I want to knock your arm, a ninja. Ninja is boos, cool But I'm fuck with my Game Boy or I'll boost You, live stuff, when I get stuck in my diamonds up, I push Through, till I break, break, break on through to the other side Fantastically poor with waste Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Dit is Brabants leukste. Moerdijk FM. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koer de Keizer met Keizerrijk. tweede uur Keizerrijk beginnen we met The Soft Pack and Answer to Yourself. Dat ken je inderdaad van die bierreclame. En omdat het tien uur geweest is, is het tijd voor een liedje over sperma. En daar is iemand heel erg gelukkig mee, merk ik. Dit is Prince and Cream En hier eh, is nou de Boy. En dat gaat waarschijnlijk over Prince, want dat ziet eruit als een wijf. Hij zegt nou eerlijk. En dat was de Scream, dat zat ervoor. En dit is Maximum Park. Apply Some Pressure, word ik ook alweer vrolijk van. Ik ga echt met een ontzettend grote glimlach van de kroeg straks. Multiply. Oh, wat hebben we toch een fantastische DJ's. we gaan gewoon gelijk door, want ik heb nog heel veel muziek en ik wil nog heel veel draaien Dat duurt. Eh, straks komt de q eraan. Duurt nog eh, een kleine 10 minuten, maar eerst The Sheer and Right Now. het Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv en ik lach in mezelf, want de slet en ik Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op me lijken Mijn broeder, vergeet het ding Stap opzij, ze willen handtekenen. Kaleidoscoop ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips na. Een golf neemt de afstand van je lichaam. Ze is van spectrale klasse. Oh, een aardse klachten. Hoe losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijkt is dus als ik naar nou boven kijk Zelfs als ik voor je derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik vlog In de lucht als sterrenstof Dan ben ik loser in de sky Met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek Loser in de sky Met dames Yang, yeah yo, alleen nog maar Yang Geen rap, centjes, geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het stop, maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang en na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka feestje op mijn bankje Stemklankje, brengt me steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, is zeg drankje De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na Golf neemt de afstand Van je hemel lichaam Ze is van spectrale klassen aardse krachten Hoe losgepast toen ze naar me lachten je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, en dan maar galactisch. Sorry als ik overdrijf, steeds als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loser in the sky met diamonds on my neck Bitch, diamonds on my neck Loser in the sky met diamonds on my neck Bitch, diamonds on my neck Diamonds on my neck De jeugd van tegenwoordig en sterrenstof. En je weet het, het is half elf, dus het is tijd voor... Een lullig muziekje, want het is... Koorts! Cumu. En deze week heb ik weer iets verschrikkelijks. Zal eerst even uitleggen wat Cumu is voor degenen die eh, voor de eerste keer luisteren. Die zijn nu echt al lang afgehaakt trouwens, maar goed. Uh, nou ja, Cumu is, eh, ik, elke week check ik YouTube. En het zit daar echt van de, van de nou ja, die denken dat ze talent hebben. Een beetje zoals ik dus. Maar dan mensen die geen talent hebben. Ehm, en toch muziek maken en het op YouTube gooien, schaamteloos, alsof, alsof er niks, niks beters te doen is. nou ja, echt om te janken. En uh, nou ja, die zoek ik eruit. uit. Ik, en ik geef ze eh, een, een, podium wat ze zo graag willen. Alleen het podium is eh, bezaaid met honderd rollen, Want ik ga ze eh, nou ja, tot de grond toe afboren. Want ik kan dat. Want ik, ben, <laughs> ik heb de macht hier bij Moerdijk FM vanavond. En vandaag heb ik ook weer iets afgrijzelijks gevonden. Het is Julian, heet het jochie. Want het is een jochie, het is maar een klein ventje. En nou, hij ziet er ook weer uit als een standaard kamper. Met een ehm, in zijn videoclip heeft hij ook zo'n Burberry uh, overhemd aan. Nou, het ziet er niet uit. Brilletje op. Uh, veel te veel jealous haar. Om te janken. En dat jochie dat, eh, heeft een nummer geschreven. Of nou ja, gezongen in ieder geval. En dat gaat over dat hij zich zo eenzaam voelt. Dat hij zijn moeder zo, zo, zo mist. En anders wordt hij net het huis gestopt. Nou, het is om te janken. En dus goed genoeg voor... Koorts Kuum. En dit is Julian en Mami, ik voel me zo eenzaam. Het begint alweer extra kut, merk je wel. Mami, ik voel me zo eenzaam. En terecht. Mami, ik ben zo alleen. Sinds jij ons huis hebt verlaten zo stil om mij heen. Juist, daar heeft ook het rijwoordenboek gevonden, merk je. Ik kan jou niet missen. Nee. toe kom alsjeblieft terug naar huis. Au, dat doet pijn. Want als u niet terug meer zult komen, sturen ze mij naar een tehuis. En terecht, de jochie. Koorts Kumu. S'avonds zie ik in mijn dromen mijn mami weer voor me staan. Ja. Ze streelt mij dan weer door mijn haren. Was dat lekker het meten? Zoals ze altijd heeft gedaan. En dan zit de haar onder de vieze gel. Als dromen dan uit mogen komen. Is mami weer zo dik bij mij? <laughs> Ik sluit dat is de manier, inderdaad. Mami, ik voel me zo eenzaam. Mami, ik ben zo alleen. Sinds jij ons huis hebt verlaten. Nee, misschien is er een reden dat die vrouw is gegaan. zo stil om me heen. Als ik zo'n jochie zou hebben, zou ik ook wegrennen. Mami, ik kan jou niet missen. Toekomst alsjeblieft gewoon minder schreeuwen. Als u niet terug meer zult En je moeder met u aanspreken is ook goed. ze mij naar een tehuis. Tehuis met een, ik hoop dat een isoleercel, waar niemand je hoort. Ik voel me zo oh, eenzaam. Oh, hij doet een ander hazesje. Mami, een gesproken ik ben refrein. Zo alleen. Sinds jij ons huis hebt verlaten, is het zo stil om me heen. Maar niet stil genoeg. hoi je niet missen. Doe kom alsjeblieft terug naar huis. Want als u niet terug meer zult komen, oh. stuur ze mij naar een tehuis. Mami, ik voel me zo eenzaam. Mami, ik ben zo alleen. Ah. Sinds jij ons huis hebt verlaten het zo stil om mij heen. Mami, ik kan jou niet missen. Doe kom alsjeblieft terug naar huis. Want als u niet terug meer zult komen... Weet je, dit is, ik moet echt huilen hè, van, deze emotionele muziek. Maar niet omdat het zo emotioneel is, omdat het zo kut is. Want als u niet terug meer zult komen... Ja, joh. Sturen ze mij... Overigens leuk detail in de videoclip op YouTube loopt u nu met een priester mee. Hand in hand. Dat is ook lekker actueel ook. Dus, eh, nou, de, de YouTube-link eh, heb ik eh, getwitterd trouwens. Mocht je nog geïnteresseerd zijn. Gadverdamme, dit was... Korts Kumu. En dat was weer super kut. Ik heb nog één ding te zeggen tegen Julian. Word alsjeblieft wakker, want je kan echt niet zingen. Wake up! Why don't you put a little makeup? This is System of Down en Chop Suey. magic. Why don't think you trust in my self-righteous suicide? I cry when angels deserve. deserve to die done Dance the way I feel. Ja, eh, waarschijnlijk ken je die naam van het eh, bizarre verhaal op eh, Pukkelpop afgelopen zomer. Toen ehm, de zanger tijdens het steeds dive per ongeluk een meisje... Ehm, ernstig verwonden. Daardoor ruzie kreeg met zijn bandleden. En vervolgens zelfmoord pleegde op de parkeerplaats. Dus nou minder gezellig. snel andere muziek over nooit ouder willen worden. Beetje, gaf een beetje van mij, denk ik. Het is Art en DC Comics en Chocolate Milkshakes. crush you with a credit card. I love the taste of cereal. I have it for almost every meal. Five people to a tea bag. My life never really got that bad. Not while we still had. DC Comics and chocolate milkshake. Some things will always be great economics and chocolate Even though I'm 28, DC comics and chocolate mixing. I guess I'm just DC comics and chocolate I never got over that amazing taste. I'm not sure what they meant. Peter Pan syndrome and arrested development. Now I've been working since I was 10, but the money's always gone by the weekend. Delivering post to serving beer. I've never had much of a career, so I made sure I was always near comics and chocolate milks some things will always be great. DC comics and chocolate milkshake. Even though I'm 28. de Keizer met Keizerrijk. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. was from where my cousin smashed his soul. church. They shook lurched all over the church floor. de Crash Test Dummies. En mm, mm, mm, mm. Nou ja, zo zeg je het niet, maar het is gewoon vier hmm. En eh, omdat het kan, draai ik gewoon weer, want, want... Stomme terug. Het was een klote dag Alles kut, alles kut Omdat ik jou met hem zag Stomme trut, stomme trut Jij kan lachen als het moet Elke keer, elke keer Jij kan denk ik lachen om alles Alles, alles Kom, ga je weg. Juist. Frozen, Out of Space en daarvoor dus Want Wat en Stomme Trut. En volgens mij had ik jullie nog een, eh, nummer beloofd over neuken. Dus uh, hier is de Blood Gang en de Battle of Chase Lane gaat over het neuken van een pornoster. Nou. Dear Chasey Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick chasing, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to complain. You never wrote me back. How could I ever eat? your ass when you treat your biggest fan like that. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain. This letter is my last. As your biggest fan. Let me eat your ass. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick chasing, but you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show them them titties now them titties. Mom and Dad, this is this is my mom and dad. Now show them them titties. Now show them them titties. Would you fuck me for blow? en Woman. En daarvoor dus de Blind Gang en de Ballad of JC Lane. En het is alweer bijna 11 uur. Ik vind het zo kut, want het is alweer voorbij. En nou goed, eh, die shit die gooi ik online, dus dan kan je het als podcast downloaden weer terugluisteren. En eh, nou ja, straks na 11 komt uh, Art of Noise. Je dacht dat Ton van Hoofd zou komen, maar hij is niet. Het is nog steeds een non-stop variant. Ik zie een 35 minuten durend nummer wat gemaakt is door Justin Bieber. Dat lijkt me heel sterk. Maar ik ben heel benieuwd wat het allemaal wordt. Ik ga naar de kroeg. Eh, wat jij doet moet je zelf weten.